When you know it's not okay And you know you're not to blame Look inside your mind and try to find this heart of mine. And you know it's just a dream, one you wished you'd never seen. Open up your eyes, it's still dark outside, alone again tonight. worse than you. There is no curse on you. Think of everyone who has it worse than you. There is no curse on you. just a myth, it's just the way it is. Tell them about your dream and what you saw in it. It's just a myth, it's just the way luisteren naar de Moody Blues. Days of the Future Past, de wereldberoemde album van eh, de Moody Blues. En natuurlijk eh, het nummer Nights in White Satin kennen we er allemaal van. Maar dit is eh, hoe de dag begint, the day begins. Moody Blues. hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Pinprick holes in a colorless sky let insipid figures of light pass by the mighty light of 10,000 suns, challenges infinity and is soon gone. Nighttime to some, a brief interlude, to others, the fear of solitude. Brave Helios, wake up your steeds, bring the warmth the countryside needs. in de Efteling in de droomvlucht zitten. En in de ochtend... is het dauw die over de velden eh, hangt. Slechts een gevoel. Dawn is een feeling. je kijkt uit je raam. Een beetje beslagen. Je kijkt over de velden als je het geluk hebt dat je woning staat naast velden waar je overheen kunt kijken. Dan zie je zo'n deken van dauw over die velden liggen. En dat geeft een heel speciaal gevoel. Dawn is een feeling. day will last a thousand years if you wanted to. You look around you, things they astound you. So breathe in deep, you're not. today. No future fears. This day will last. starts flowing. It's true, life flies faster than eyes could ever see. You're here today, no future fears. This day will last a thousand years. van de, LP en nu natuurlijk ook de CD en alles wat er daarna digitaal is verschenen. Days of the Future Past van de Moody Blues, Justin Hayward met zijn prachtige stem. Alan Parsons, dat is ook hele eh, mooie muziek om naar te luisteren. Ook favoriete muziek van mij, eh, moet ik eerlijk zeggen. En eh, ik ga u maar eens laten genieten van het nummer Time. u luistert nog steeds naar Tussen App en Vloed. Mijn naam is Cheryl Duiven. 12 uur draai ik voor u allemaal heerlijke, rustige, easy listening muziek, zoals dat heet. Dit, was, eh, of dit waren die Alan Parsett Project met eh, Time.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 niet meer schijnen. Hij schijnt wel, maar aan de andere kant van de aarde. En deze kant is niet verlicht door de zon, dus we leven in het donker. We zitten in de nacht, bijna in de nacht. We moeten nog een half uurtje gaan en dan zijn we alweer om 12 uur, eh, bij 12 uur aangeland. En dan hou ik me op, dan ga ik naar bed. Ja, ga ik... Maar voordat ik dat doe, ga ik nog een plaatje draaien voor mijn eh, lieve vriendin. Die vast in Bloemendaal eh, zit te luisteren. En ik weet zeker dat zij dit een heel mooi nummer vindt. Het is een nummer van Puur Zang, zo heet de groep. Het is een koor. En ze zult zeggen, een koor? Ja, een koor. Maar ze zingen heel mooi, luister maar. De klokken van Stella Maria. Hoor je de klokken van Stella Maria? van Stella Ze zalven en de pijn. Verklinken ze over het meer, vertolken de tijd van de klokken van Stella Maria. Ontroerd staan twee mensen op land. Hoor je de klokken van Stella Maria? Angelus klinkt als weleer. Echt lief en verdraagzaam zijn eer. Hoor je de klokken van Stella? voor de luisteraars eh, die nog even willen weten wie dat dan nou waren. Dat was de groep Puur Sang, het koor Puur Sang met Horry de Klokken van Stella Maria. Dit is Mike Bed. Hij eh, heeft ook een hoop opgenomen met Justin Hayward, maar dit is hem solo met Lady of the Dawn. Bad was dat met Lady of the Dawn. Ook weer zo'n prachtig nummer. We gaan naar het onsterfelijke geluid van Lara Fabian. she'll hear. fenomenale zangeres vind ik het hoor. Lara Fabian was dat. Ze komt uit België en eh, ik vind haar af en toe best een beetje lijken op eh, Celine Dion eigenlijk. Eh, qua stemgeluid, qua kracht in de stem. Fantastische zangeres. Ik ben er fan van, luisteraars. Ik hoop u ook. Na vanavond in elk geval. ik ben op zoek naar een liedje van de groep America. En dat heet All the Lonely People. Maar ik kan niet kan het niet zo snel vinden. Ik zie een hele hoop liedjes voorbij komen van eh, de LP van die mensen. Ze zingen ook weer prachtig. U kent ze van A Horse With No Name. En uh, nou, zak die maar gewoon draaien al voor u. Dan hebben we toch iets van, eh, van Amerika gedraaid. En dat was uiteindelijk de bedoeling. The Horse With No Name, waar heb ik hem nou ook weer staan, verdorie? Want ja, die heb ik hier bovenaan staan. Daar komt hij. zou je maar gebeuren dat je een paard hebt zonder naam, zeg. I was looking America met eh, The Horse With No Name. Nou, het nummer wat ik eigenlijk wilde draaien van de groep America is Lonely People. Die krijgt u ook nog van me. het toch nog voor me doen. Maar dat duurt soms even, luisteraars. Dus dan moet ik even... Kijk, Het is nog een live uitvoering, dus u hoort een beetje geroezemoes op de achtergrond. Nou, een beetje. ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Ja, ze kregen applaus. Het was een live uitvoering van Heart of Gold van Crosby, Stills Nash. Ja, luisteraars, onverbiddelijk is de klok. Ik kijk op mijn klokje. Het is ongeveer nog een minuut of zes dat we te gaan hebben. Eh, ik ga vast afscheid van u nemen. Ik ga eh, mijn koffertje pakken. En richting eh, Bloemendaal, waar ik verblijf. En ik dank u allemaal hartelijk voor het luisteren natuurlijk naar het programma. We gaan er zo uit met Save a Little Prayer for Me. En daar heb ik het natuurlijk over Arita Franklin... Ehm, ik hoop dat u eh, genoten heeft van, eh, van de muziekkeuze. Ik heb het graag voor u gedaan. Ik wens u vast eh, een goede nachtrust straks. We gaan alweer naar de donderdag. Nou, dan nog een dagje en dan is het alweer weekend, mensen. Ik heb geen idee wat voor weer het niet weekend wordt... maar ik ga voor u hopen dat het allemaal heerlijk weer wordt... zodat we dan nog eventjes van het najaarszonnetje kunnen genieten.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 Na de aanval in de Brusselse gemeente Schaarbeek raakten de twee agenten gewond aan de nek en buik. Ze liggen buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De dader werd in zijn been geschoten en gearresteerd. De politie is bij een kapsalon in Kuik, net onder Nijmegen, op zoek naar de stoffelijke overschotten van een Brabants echtpaar. De twee verdwenen 27 jaar geleden, spoorloos. Het cold case team heeft de zaak heropend omdat er nieuwe aanwijzingen voor een misdrijf zijn. De lichamen zouden mogelijk zijn begraven op de plek waar nu de kapperzaak is. Het echtpaar woonde daar destijds met hun enige zoon. De politie in Kuik is al drie dagen bezig met graafwerkzaamheden en het weghakken van de betonvloer onder de garage. Een huis met een groen energielabel wordt sneller verkocht. Zo staat een woning met een A- en B-label gemiddeld een maand korter in de verkoop dan een huis met een D-label. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt verder dat kopers ook meer betalen voor een woning met een groen energielabel. Een eensgezinswoning met A- of B-label werd verkocht voor bijna 10.000 euro meer dan een gemiddeld D-label eensgezinswoning. Het weer vanmiddag blijft het droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken. Het wordt hooguit 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Landinwaarts kan op vorst aan de grond ontstaan. Morgen trekken vanuit het noordoosten wolkenvelden over.